En, uh, de kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Dat mijn vader, de kiespijn heb ik ook gehad al. Hè? Dat heb ik allemaal gehad. Dat ding, dat heb ik al, geluk heb ik van gezongen, ja.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 Liever mij niet meer zonder. <laughs> Raymond van, eh, van het Groene Woud eh, live. Ja, het is eh, altijd al een hele rare zanger geweest. Ik kan niet zeggen rare man, want dat, dat weet ik niet, maar wel een hele rare zanger.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 Voor zes rechtbanken zijn vandaag mensen veroordeeld... omdat ze zich rond de jaarwisseling hadden misdragen... In de supersnelrechtszittingen werden zelfstraffen opgelegd tot drie maanden. De verdachten moeten hun straf direct uitzitten. De hoogste straffen werden opgelegd in Den Haag. Daar kreeg een man van 43 drie maanden, waarvan één voorwaardelijk... omdat hij een politieagent met een tuinstoel op het hoofd had geslagen. Een jongen van 18 kreeg een bijna even zware straf wegens brandstichting. Hij had een plas benzine op straat laten lopen om rotjes op te gooien... en had een brandende jerrycan naar een auto gegooid. De meeste verdachten mogen verder de komende twee jaar niet met de jaarwisseling naar buiten. Voor de kust van Jemen zijn zeker 43 Afrikaanse vluchtelingen verdronken toen hun boot omsloeg. Drie opvarenden uit Somalië hebben het overleefd. Een andere boot waar nog zo'n 40 mensen op zitten wordt vermist. De meeste bootvluchtelingen kwamen uit Ethiopië en probeerden om de Golf van Aden over te steken... om via Jemen hun geluk te zoeken in Saoedi-Arabië. In de buurt van Barneveld heeft de politie een internationale trein uit Duitsland stil laten zetten... omdat er mogelijk een verdacht pakketje in ligt. Een passagier had vanuit de trein de Duitse politie gebeld. De vrouw zou een man hebben gezien die zich verdacht gedroeg. De man had de trein al verlaten. Waar precies naar wordt gezocht is niet duidelijk. De 300 passagiers moesten de trein uit en het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort is stilgelegd. Een man die in New York zelfmoord wilde plegen door van een flat te springen... heeft het overleefd doordat hij neerkwam in een grote berg afval... Hij sprong van de achtste verdieping van een flat. De berg afval waarop hij terecht kwam was ontstaan omdat de vuilnisophaaldienst al een week geen afval had ingezameld vanwege de vele sneeuw.